Ik ben naar Mexico gekomen, het land van liefde en van zon. Het was in de schaduw van de bomen, dat net als in dromen het sprookje begon. Ik was daar op een groot fiesta en zag een caballero staan. We dansen samen toen een rumba en ja. liefde voor ons wegen bra. Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico. Met je gitaarmuziek bracht je de romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico. Ik blijf er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradijs oh, waard, ja dat ben jij. liefde voor ons twee Ik zal er altijd blijven wonen, geef andere landen graag cadeau. Ja, het blijft me steeds bekoren, want ik heb mijn hart verloren in het mooie Mexico. Mexico, Mexico, oh laat van Je gitaarmuziek bracht je te romantiek voor hem en mij. Mexico, Mexico, ik blijf er altijd wonen. Je bent me alles waard, een paradijs op oh, ja dat ben jij. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico.